Annette Schut met het NOS Journaal. In een woonzorgcentrum in Tilburg is vanavond een grote brand geweest. Het vuur is inmiddels uit. Er zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur begon bij een meterkast op de tweede verdieping. De brandweer is kamer voor kamer aan het controleren of er nog mensen binnen zijn. Uit voorzorg werden 200 mensen uit het gebouw gehaald. Zij zijn in de buurt opgevangen. Een deel van de bewoners kon vanavond terug naar huis. Meer dan 750 Groningers hebben inmiddels melding gemaakt van schade na de aardbeving van gisteren. In 29 gevallen is er sprake van mogelijk acuut onveilige situaties. Een deel van die gevallen is inmiddels onderzocht. Op drie plekken waren maatregelen nodig. De Palestijnse autoriteit waarschuwt Gazanen voor mensenhandelaren. Volgens de Israëlische krant Haaretz is er een bedrijf actief dat Palestijnen een uitweg biedt. Volgens de Palestijnse autoriteit buit het bedrijf de situatie in Gaza uit om geld te verdienen. Het Israëlische leger zou het bedrijf geholpen hebben. In de Portugese stad Albufeira is een dode gevallen door een mogelijke tornado. Ook raakten tientallen mensen gewond door de extreme windstoten. Het is niet bekend of er ook Nederlandse vakantiegangers in de problemen zijn gekomen. Tienduizenden mensen hebben in de Braziliaanse stad Belém een klimaatmars gelopen. Onder de deelnemers waren milieuorganisaties en hun achterban en grote groeten inheemse. In Belém wordt de VN-klimaattop gehouden. De komende week moeten de landen het eens worden over een slotakkoord. Er wordt gedemonstreerd tegen de invloed van vervuilende bedrijven en voor een eerlijk klimaatbeleid.